Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een steekpartij in Hilversum is iemand om het leven gekomen. De politie heeft de man aangehouden als verdachte. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Hulpverleners hebben het slachtoffer nog geprobeerd te reanimeren.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 Volgens hem wil de NAVO er alles aan doen om de toetreding zo snel mogelijk te regelen. Alle 30 lidstaten moeten daarmee instemmen. Alleen Turkije heeft bezwaren omdat Finland en Zweden onderdak bieden aan Koerdische organisaties. Het land wil ook dat de Scandinavische landen beperkingen voor de export van militaire goederen naar Turkije opheffen.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 And she turns out all the lights and says she's coming for me. And I put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down.